10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In varkensslachterijen zijn nog steeds misstanden... blijkt uit inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit VWA. Actiegroep Varkens in Nood heeft de stukken opgevraagd. Volgens de actiegroep gaan de details door merg en been. Zo komt het nog steeds voor dat dieren levend worden gekookt. Volgens Varkens in Nood faalt het toezicht, zijn de boetes te laag... en weigert de overheid om in te grijpen. In 2018 leidde de discussie over misstanden in slachterijen op. Minister Schouten zei toen dat slachthuizen bij misstanden... eerder moeten worden gesloten. In ieder geval twee Friese gemeentes hebben uit voorzorg hun Citrix-server uitgeschakeld. De gemeentes Achtkarspelen en Tietjerkstadeel doen dat... nadat eerder deze week hackpogingen zijn gedaan op vergelijkbare systemen... van het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid... adviseerde gisteren om de servers uit te zetten. Citrix-software wordt gebruikt om op afstand in te loggen op bedrijfssystemen. Vorige maand bleek dat er een lek zit in de beveiliging Vanwege het bombardement op Hawija in Irak... hebben zich tot nu toe 60 mensen gemeld voor compensatie. Ze eisen schadevergoeding van de Nederlandse staat. Advocaat Zegveld denkt dat het aantal nog kan oplopen. In oktober onthulden NOS en NRC dat in 2015... bij een bombardement van Nederlandse F-16's in Irak... zeker 70 burgers omkwamen. Een wijk van de stad Hawija werd verwoest... ook doordat daar een bomfabriek zat van IS... Sinds het nieuws over de slachtoffers bekend werd... heeft de Tweede Kamer een aantal keer over de kwestie gedebatteerd. De politie heeft voor de vierde keer een cold case kalender uitgebracht. Die wordt verspreid onder gevangenen om oude zaken onder de aandacht te brengen. Voor het eerst wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd. In de kalender staan ruim 50 onopgeloste zaken. Het weer vanuit het westen bewolkt en regen. Later even wat drogen, maar dan weer buien. Het wordt ongeveer een graad of 10 vandaag. Morgen ook buien, soms wel zon en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is door een ongeluk afgesloten.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 I get my feelings involved even. be nights at the motel outside, round the outside. Guess who's back, back, back, back again? Shady's back, back, back. Tell a friend, friend, Shady, I'm Well, if you want shady, this is what I give you a little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips back, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I say revolution. Luminan airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster. Such a catastrophe But you receive so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Na na na na na na na. Fix your penance and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention. Back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing. Attention, please. Feel attention. Soon as someone mentions me, here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent you? energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. but I got nobody here on my own.